Holloway verdween vijf jaar geleden na een avond stappen op Aruba. Ze zou met Joran zijn meegegaan, waarna ze verdween. In ruil voor 250.000 dollar zou Joran willen vertellen waar haar lichaam ligt. Hij is nog altijd verdachte in de verdwijningszaak. Van der Sloot werd gisteren opgepakt in Chili vanwege een andere zaak. De autoriteiten zouden hem zo snel mogelijk willen uitleveren aan Peru... waar hij wordt gezocht voor de moord op een 21-jarige vrouw afgelopen zondag... Ze is de dochter van een Peruaanse zakenman en autocoureur en werd doodgevonden in een hotelkamer in Lima. Die kamer stond op naam van Van der Sloot. De Duitse bondskanselier Merkel eist een groot gezamenlijk onderzoek naar de Israëlische actie tegen het hulpconvooi voor Gaza. Merkel wil dat de Europese Unie het onderzoek samen uitvoert met de Verenigde Naties, Rusland en de Verenigde Staten. Er vielen negen doden toen Israëlische commando's de schepen maandag onderschepten. Het hulpconvooi mocht niet verder vanwege de Israëlische zeeblokkade voor de Gazastrook. Merkel hoopt dat die blokkade wordt opgeheven, zodat inwoners van Gaza weer toegang hebben tot hulpmiddelen. In een serie oefenwedstrijden voor het WK voetbal in Zuid-Afrika heeft Italië verloren van Mexico. De regerend wereldkampioen verloor met 2-1 van Mexico. Duitsland won met 3-1 van Bosnië-Herzegovina na lange tijd met 1-0 achter te hebben gestaan. Het Nederlands elftal speelt nog één oefenwedstrijd voordat het afreist naar Zuid-Afrika. Morgen ontmoet Oranje Hongarije in Amsterdam.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 het. ZFM in...